Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse bokslegende George Foreman is overleden. Hij was tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht... en won goud op de Olympische Spelen in Mexico in 1968. Het bekendst werd hij in 1974... toen hij het in Congo tegen Muhammad Ali opnam... in de meest legendarische bokswedstrijd ooit, de Rumble in the Jungle. Foreman was favoriet, maar werd verslagen. In 1994 maakte hij nog een comeback en werd hij de oudste wereldkampioen zwaargewicht ooit. Ook was Foreman een succesvol zakenman. Zo werden er sinds de jaren 90 miljoenen exemplaren verkocht van zijn grillapparaat. George Foreman was 76. In Turkije gingen gisteravond duizenden mensen de straat op... uit protest tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Volgens de oppositie waren er alleen al in Istanbul 300.000 betogers. Honderden mensen die door een politieafzetting wilden breken... werden teruggedrongen met traangas en rubberkogels. In totaal zijn er zo'n 100 mensen opgepakt. Het plan van aanpak van het kabinet voor de stikstofcrisis laat langer op zich wachten. Premier Schoof had een speciale ploeg met bewindspersonen samengesteld... en wilde eind deze maand een eerste plan hebben... maar het wordt vermoedelijk later in het voorjaar. Volgens Haagse bronnen waren niet alle betrokkenen goed op de hoogte van de materie. Marokko heeft een grote stap gezet richting het WK voetbal van 2026 door te winnen van Niger. De kwalificatiewedstrijd eindigde in 2-1. Vlak na rust kwam Niger op voorsprong, maar invaller Saibari van PSV maakte de gelijkmaker. In de blessuretijd maakte Marokko het af. Het land staat eerste in zijn groep. Het weer, vandaag veel bewolking, wat zon, af en toe een buitje.